met het NOS-journaal. Bij de bekerwedstrijd Ajax-AZ, die op 19... Het gaat om schoolklassen en sportverenigingen met hun begeleiders. De toegang is gratis. Basisscholen en sportverenigingen vanuit heel Nederland kunnen zich voor de wedstrijd aanmelden via de website van Ajax. Bij de kaartjes zit ook een lespakket over voetbalveiligheid. KNVB komt met het besluit tegemoet aan de wens van Ajax om niet helemaal zonder publiek te hoeven spelen. Het bekerduel werd op 21 december gestaakt, nadat een Ajax-hooligan doelman Esteban van AZ had belaagd. Die verweerde zich en kreeg een rode kaart, waarna AZ weigerde verder te spelen. De KNVB besloot erop dat de wedstrijd zonder publiek moest worden overgespeeld. De wedstrijd begint op 19 januari om half drie. Voor de tweede keer binnen een week heeft een Amerikaans schip Iraanse zeelui in nood gered. Het vrachtschip van de Iraniërs voer in de Perzische Golf en had motorproblemen. De Amerikanen hebben de zes bemanningsleden met een sloep opgepikt. Een van hen had brandwonden. Afgelopen donderdag redde de kustwacht 13 Iraanse vissers. Hun schip was gekaapt door Somalische piraten. Iran sprak toen in een reactie van een menselijk gebaar. Mensen die via de Oranje supportersverenigingen al kaartjes hebben besteld voor het EK in Polen en Oekraïne krijgen zeker hun kaartjes. Volgens de KNVB is de belangstelling voor EK-tickets nog niet erg groot. De voetbalbond denkt dat dat komt doordat Oekraïne en Polen niet om de hoek liggen. De termijn voor het aanvragen van kaartjes door leden van Ons Oranje en de supportersclub Oranje is in overleg met de UEFA verlengd tot 15 februari. Zo krijgen de supporters wat langer de tijd om te beslissen of ze erbij willen zijn op het EK. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Minima rond 6 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en een graad of 9.